uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie in Frankrijk heeft een aanslag verijdeld... met de arrestatie van zeven mensen. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken, Cazeneuve. Vier mensen werden opgepakt in Straatsburg, twee in Marseille en één in een ander land. De verdachten komen uit Frankrijk, Marokko en Afghanistan. Volgens Franse media gaat het om teruggekeerde Syriëgangers. Mogelijk wilden ze een politiebureau en de kerstmarkt van Straatsburg aanvallen. Het overleg over de opvang van afgewezen asielzoekers is mislukt. Een akkoord over de bed, bad en broodregeling leek dichtbij... maar staatssecretaris Dijkhoff zei vanochtend dat een aantal gemeenten niet wil meewerken. Het Rijk wil dat gemeenten hun eigen opvang sluiten... en dat er acht sobere opvanglocaties overblijven. Maar sommige gemeenten zien daar niets in. Dijkhoff gaat daarom regelen dat gemeenten geen geld meer kunnen krijgen voor die opvang... en wil locaties zelf kunnen sluiten. De schade door de eerste najaarstorm van het jaar lijkt mee te vallen, zegt het Verbond van Verzekeraars. Het verbond komt met een schatting als het totale schadebedrag boven de 15 miljoen euro uitkomt. De storm van gisteren zit daar ruim onder. Advocaat Geert-Jan Knoops is weer bezig met zijn pleidooi in de zaak Wilders. Hij denkt de hele dag nodig te hebben voor zijn betoog van ruim 100 pagina's. Justitie eiste vorige week 5000 euro boete tegen Wilders... wegens groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie... vanwege zijn minder Marokkanen-uitspraak. In de Duitse stad Hamelen in Neder-Saxen... heeft een man zijn ex-vriendin achter de auto gebonden... en door enkele straten gesleept. Ze raakte zwaar gewond en ligt in coma in het ziekenhuis. Na de autorit meldde de man van 38 zichzelf bij een politiebureau.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 exactly what I need to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 Blow up the fire. Don't be so shy. You're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 走。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 sheets right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 this plot twist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 swept away